zijn vijf tot acht extremisten gedood. Dat zou zijn gebeurd bij een Amerikaanse aanval met een onbemand vliegtuigje... Volgens de Pakistanse inlichtingendienst zijn de slachtoffers Duitsers... die behoren tot de militante groep Jihad Islami. In het gebied zouden aanslagen op Europa worden beraamd. Oud-premier Lubbers kan niet meer worden vervolgd voor ongewenste intimiteiten... die hij in 2003 zou hebben begaan bij de Verenigde Naties. Het Amerikaanse Hoge heeft een klacht van een voormalig medewerkster niet ontvankelijk verklaard... Lubbers was destijds hoge commissaris voor de vluchtelingen van de VN. Na een vergadering in Genève zou hij de medewerkster hebben betast. Ze diende een half jaar later een klacht in. De toenmalige VN-chef Annan gaf Lubbers een berisping, maar hij mocht wel in functie blijven. In 2005 trad Lubbers toch af vanwege de negatieve publiciteit. De uitspraak van het Hoge Rechtshof betekent dat de zaak nu definitief tot een einde is gekomen. Leden van de Baskische terreurbeweging ETA hebben een militaire training gekregen in Venezuela. Volgens de Spaanse justitie hebben twee gearresteerde ETA-leden dat bekend. Een half jaar geleden beschuldigde Spanje de regering Chavez van hulp aan de ETA. Dat leidde toen tot een diplomatieke rel. Een ambtenaar van het gerechtshof in Amsterdam wordt verdacht van het bezitten en verspreiden van kinderporno. De man van 51 werd vrijdag gearresteerd in Landsmeer. De politie was hem op het spoor gekomen door onderzoek in Nederland en Engeland. Volgens justitie bewaarde hij op internet een grote hoeveelheid kinderpornoplaatjes en films. Thuis en op zijn werkplek zijn computers, harde schijven en dvd's in beslag genomen. De ambtenaar van het gerechtshof in Amsterdam wordt verder verdacht van ontucht via de webcam met een meisje in België. Het weer, vannacht is het met 12 graden behoorlijk zacht, morgen droog en wisselend bewolkt. Het wordt zo'n 20 graden.